Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is weer aangifte gedaan tegen een oppas uit Schagen. Julian F. wordt verdacht van kindermisbruik. En deze keer stapte zijn neef naar de politie. Die zegt dat hij in zijn jeugd door hem is misbruikt. F werkte als oppas en werd opgepakt voor misbruik bij één van zijn oppasgezinnen, vertelde het Openbaar Ministerie al eerder. In totaal gaat het om elf gezinnen. Er zijn nog geen andere kinderen uit die gezinnen geïdentificeerd dan degene die we al hebben. En dat gaat om één. En op dit moment wordt bekeken wie zijn de slachtoffers en mogelijk kunnen we andere slachtoffers identificeren. F regelde zijn oppasadresjes via Marktplaats. De ouders vertrouwden hem snel doordat hij een foto in politiepak had... maar hij is nooit agent geweest. Toen F werd opgepakt stonden er duizenden foto's en video's van kinderporno op zijn pc. De UvA zegt sorry voor een verstoring van een diploma-uitreiking afgelopen vrijdag. Volgens de Telegraaf werden er pro-Palestijnse dingen geroepen... De universiteit zoekt nog uit wat er precies gebeurde... en zegt dat de uitspraken voor veel mensen in de zaal ongemakkelijk of pijnlijk waren. Een vrouw uit Vlissingen moest vanochtend voor de rechter komen... omdat ze spacecake had meegenomen naar haar werk... Alleen hadden niet alle collega's dat door. Meerdere werden ziek en één collega werd zo high dat ze zich niets meer van haar dienst kan herinneren. De rechter vond dat de vrouw het niet opzettelijk had gedaan... en zegt dat de vrouw alleen een boete hoeft te betalen als ze weer de fout ingaat. De stemwijzers vliegen je deze dagen om de oren. Er komt er nog eentje bij. Vandaag is een nieuwe online gezet. Die is gemaakt door mensen uit vijf verschillende generaties. Tussen hen zit een bekende kop, Jan Terlouw, een oud D66-prominent. In een korte film roepen ze op rekening te houden met toekomstige generaties. Welke waarde hebben wij voor jullie? Het gaat om de toekomst van mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De aarde, laat het ons zien trekt iedere keer aan de bel en zegt zo kan het niet langer. De partijen hebben onder andere gekeken naar hoeveel partijen het in hun programma's hebben over kinderen en jongeren. Ja, ben je benieuwd hoe dat zit? Check dan de site van het Lab van de Toekomstige Generaties. Het weer, buien trekken via het oosten weg. Vanavond meestal droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 7. Morgen bewolkt met een paar buitjes. En dan is het ook maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel files die relatief niet zoveel vertraging opleveren. Een uitschieter is de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Hoogmade. Daar heb je 20 minuten op onthoud. En op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer... rijdt het langzaam tussen de Ring Alkmaar en noord Daar is de vertraging een kwartier.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 Het ging bijvoorbeeld om lekkages en brand. Twee keer raakten medewerkers gewond, van wie er één overleed. Bij de Israëlische aanvallen van afgelopen maand zijn tot nu toe 10.000 Palestijnen gedood. Dat zegt het ministerie van Gezondheid van Gaza, dat onder Hamas valt. Onder de doden zouden meer dan 4100 kinderen zijn. Frankrijk stuurt tientallen panzerwagens naar Libanon. Daarmee moeten VN-patrouilles langs de grens met Israël beter samenwerken met het Libanese leger. De VN-vredesmacht helpt al bijna 45 jaar met toezicht op de veiligheid in het gebied.